7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er in de Amerikaanse Senaat. Ze moesten tenminste zes staten winnen van de Democraten en het zijn er nu al zeven. In het Huis van Afgevaardigden hadden de Republikeinen alle meerderheid en dat blijft zo. Dat betekent dat het voor president Obama nog moeilijker zal worden om zijn voorstellen door het congres te loodsen. In de provincie Groningen is vannacht weer een aardbeving geweest. Het KNMI spreekt van een forse beving met een kracht van 2,6 op de schaal van Richter, meldt RTV Noord. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. Ruim een maand geleden was er een beving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Premier Rutte is in Maleisië ontvangen door de Maleisische premier Razak. Ze spraken onder meer over de samenwerking bij het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne. Vorige week klaagde de Maleisische ambassadeur in Nederland dat haar land te weinig wordt betrokken bij het veiligstellen van persoonlijke bezittingen. Volgens Razak is de kou wat dat betreft nu uit de lucht. Veel mensen kopen nog snel een fiets van de zaak. Het aantal aanvragen is in oktober met 60% gestegen. Werknemers kunnen nu nog een nieuwe fiets betalen uit hun bruto salaris. Dat levert een fiscaal voordeel op. Maar vanaf 1 januari kan dat niet meer. De fietsregeling was een groot succes. Vorig jaar maakten 200.000 mensen er gebruik van... op een totaal van 1 miljoen verkochte fietsen. Bij een veiling in New York heeft een schilderij van Vincent van Gogh ruim 60 miljoen dollar opgebracht. Het gaat om het schilderij Stilleven, vaas met madelieven en klaprozen uit 1890. Het was een van zijn laatste werken, een maand later overleed hij. Met 60 miljoen was het niet eens de grootste klapper op de veiling. Een sculptuur van Alberto Giacometti bracht ruim 100 miljoen dollar op. Het weer, het is nevelig met op veel plaatsen mist, minimaal rond 6 graden. Verder is er vandaag veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe wat zon. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen meer zon, vrijdag weer meer kans op regen. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Daar staat 5 kilometer tussen de afritten Avanhoorn en Weidewormer. A9 richting Almselveen, tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein 4. A15 richting Europort, bij Hoogvliet 2 kilometer. Verderop 2 kilometer bij Spijkenisse. A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 2. En op de A27 Breda richting Gorkum. Daar staat ook 2 kilometer file bij Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie.